meer. Maar nu eerst het NOS. 3 uur. Jobboot met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander heeft in de Nieuwe Kerk in Amsterdam de eed afgelegd op de grondwet. In een toespraak bedankte hij zijn moeder, prinses Beatrix, voor haar grote inzet. Ze heeft 33 jaar lang het vertrouwen gegeven en het haar gegeven vertrouwen niet beschaamd, zei de nieuwe koning. Na een korte stilte volgde een langdurig applaus in de Nieuwe Kerk. Koningschap is niet statisch, zei Willem-Alexander. Het moet worden aangepast aan de veranderende omstandigheden. Hij ziet zichzelf als een symbool van continuïteit en gezamenlijkheid. Hij wil mensen aanmoedigen gebruik te maken van de mogelijkheden die Nederland biedt. Ik zal met trots het Koninkrijk vertegenwoordigen, aldus de koning. Hij zei ook intens gelukkig te zijn met de steun van zijn vrouw Maxima. Zij is volledig bereid zich in dienst te stellen van het koningschap. Na zijn toespraak legde koning Willem-Alexander de etaf. af. Hij werd toegesproken door de voorzitter van de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal Fred de Graaf. Daarna zweerden leden van de Eerste en Tweede Kamer één voor één trouw aan de nieuwe koning. De plechtigheid in de Nieuwe Kerk werd buiten op de Dam op grote videoschermen gevolgd door duizenden oranje fans. Net als vanmorgen bij de balkonscène was het plein helemaal vol. In de Nieuwe Kerk zijn ruim 2000 gasten aanwezig, onder wie het kabinet, de burgemeesters van grote steden en koninklijke gasten als de Britse prins Charles, de Zweedse kroonprinses Victoria en de Japanse troonopvolger en zijn vrouw. Daarnaast wordt de inhuldiging bijgewoond door ruim 500 gewone burgers die door hun provincie zijn uitgekozen om het volk te vertegenwoordigen. Koning Willem-Alexander en zijn gevolg vertrekken rond half vier weer naar het paleis op de Dam. En daar volgt een receptie. Later vanavond maakt hij bij de Koningsvaart een boottocht over het ei. Daar zullen ook zijn gezin, prinses Beatrix en de koninklijke gasten bij aanwezig zijn. En dan nog het weer. Overal droog en af en toe zon. Hier en daar ook wat wolkenvelden. Temperatuur 10 graden op de Wadden tot 15 in het zuiden. Vannacht opnieuw koud met vorst aan de grond. Mooi gezonnig. Het wordt dan 13 tot 18 graden dit was het NOS Journaal. Dit is John van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen.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 Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Whoa. just wanna feel this moment. Oh, oh, oh. I just wanna feel this moment. This worldwide, Christina Aguilera. Oye, mamita, dale, que la cosa está arriba. reporting live from the tallest building in Tokyo. Long way from them hallways, filled with O's and O's. Oh they counting always, real fat all day. Now, baby, we can parlay. Oh, baby, we can party. She read books, especially about red rooms and tie-ups. I got her hook. cause she see me in a suit with a red tie tied up.